Vanaf vrijdag voert hij verkennende gesprekken over de vorming van een nieuw college. Hij is daarvoor benaderd door de PvdA die als grootste raadsfractie in Amsterdam het initiatief neemt voor de coalitievorming. Van der Laan was vroeger fractieleider van de PvdA in Amsterdam waar hij acht jaar in de raad heeft gezeten. Meer dan een kwart miljoen Britse ambtenaren hebben voor 24 uur het werk neergelegd. Ze staken omdat de regering wil korten op de afvloeingspremie. De ambtenaren vinden dat ze er te veel op achteruit gaan. De staking is georganiseerd door de ambtenarenvakbond PCS. Dat is volgens de regering de enige vakbond die niet met de nieuwe afvloeingsregeling heeft ingestemd. Aan de staking doen medewerkers van de politie, rechtbanken, havens, arbeidsbureaus en belastingkantoren mee. Ook in het parlement en in musea hebben mensen het werk neergelegd. De vakbond waarschuwt voor langere wachttijden op vliegvelden en in havens. En ook lopen rechtszaken vertraging op en kunnen rijexamens uitvallen. Aangifte doen van een huwelijk, geboorte of overlijden hoeft binnenkort niet meer op het gemeentehuis. Het kabinet wil aangifte per computer mogelijk maken. Als de ambtenaar dan nog vragen heeft, neemt hij contact op met degene die aangifte heeft gedaan. Volgens het ministerie van Justitie is elektronische aangifte veel efficiënter en sneller dan de traditionele methode. Nog dit jaar starten er proefprojecten. De skipistes in België zijn weer open. Op de hellingen bij Luik, Malmedy en Eupen ligt 15 tot 20 centimeter sneeuw. Het ski-seizoen in België is uitzonderlijk goed. Tot nu toe zijn de pistes al 55 dagen open geweest, veel langer dan normaal het geval is. In Zuid-Frankrijk is nog veel meer sneeuw gevallen. In het Rhônedal ligt op sommige plaatsen 40 centimeter. En dat is volgens Franse weerkundigen een zeldzaamheid in maart. Het weer, het is bijna overal droog. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 6 graden.